Hij ze bang zijn geweest dat hun relatie bekend werd. Een rechter in Milaan heeft bepaald dat de premier moet terechtstaan na een verzoek daartoe van de aanklagers. Die willen een versnelde procedure omdat er onomstotelijk bewijs zou zijn. Als Berlusconi veroordeeld wordt kan hij maximaal 15 jaar cel krijgen. De premier spreekt de beschuldigingen tegen. De e-, Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar met 0,6% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Toen was er nog sprake van een lichte daling. Door de groei in het vierde kwartaal blijft Nederland een nieuwe recessie bespaard. De economische groei over heel 2010 kwam uit op 1,7 meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie profiteerde van de groei van de Duitse economie. De groei in Duitsland was over 2010 3,5 procent. In Frankrijk viel het groeicijfer met 1,5 procent iets tegen. Minister De Jager van Financiën is blij dat de Nederlandse economie zich herstelt. Op de skipistes zijn dit jaar meer ongelukken gebeurd dan vorig jaar. Bij de alarmcentrale SOS International zijn sinds de kerstvakantie ruim 1100 meldingen binnengekomen. Een stijging van 34 procent. De helft van de stijging wordt veroorzaakt door de komst van een nieuwe verzekeringsmaatschappij. De andere helft zou komen door de slechte sneeuwcondities in de wintersportgebieden. Daardoor vallen mensen harder en eerder. Komend weekend begint in een groot deel van Nederland de voorjaarsvakantie en gaan veel Nederlanders op wintersport.